nieuws van 7 uur. moeten bij het RWS Journaal. De Turkse president Erdogan wil ook aan Gulen gelieerde organisaties in het buitenland aanpakken, waaronder die in Nederland. Dat zegt de Turkse ambassadeur in Nederland. Hij noemt als voorbeeld scholen waarvan Turkije denkt dat ze banden hebben met Erdogans aartsrivaal Gulen. De ambassadeur verwacht dat Turkije Nederland zal vragen mee te werken aan de aanpak van verdachte organisaties. De Turkse regering beschouwt de Gulen-beweging als een terroristische organisatie... en houdt Gulen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van anderhalve week geleden. Er komt camerabeveiliging bij het Turks religieuze gebouw in Deventer... waar een paar dagen geleden brand werd gesticht. De gemeente plaatste camera's op aandringen van omwonenden en bestuurders van de vereniging. Afgelopen weekend woedde er kort brand in het pand... waar een religieuze vrijwilligersorganisatie activiteiten organiseert... De organisatie zou zijn aangevallen vanwege mogelijke banden met de Gulen-beweging. Het aantal huizen in Californië dat is ontruimd vanwege een natuurbrand is opgelopen tot zo'n 10.000. De brand woedt ten noordwesten van Los Angeles. Tot nu toe is er 13.000 hectare natuur in de as gelegd. Er is één dode gevallen. Zo'n 3000 brandweerlieden probeerden het vuur te bestrijden, maar ze hebben last van het onherbergzame gebied, de wind en de hitte. In de regio is het zo'n 40 graden. Verder noordwestelijk in Californië woedt nog een natuurbrand. Die is kleiner, maar ook moeilijk te bestrijden. Door het zomerweer heeft de reddingsbrigade een drukke periode achter de rug. Afgelopen week moest de brigade bijna 2250 keer in actie komen... bij de kust of op een recreatieplas. Volgens een woordvoerder is dat zelfs voor een zomerweek uitzonderlijk veel. In zo'n 60 gevallen was de situatie levensbedreigend, maar er is niemand overleden. Het weer de komende uren schijnt de zon nog geregeld. Het blijft vrijwel overal droog. Het is rond de 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar zowel in de ochtend als de middag af.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 Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week Good Hearted Woman. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cindy Lauper valt een stuk uiteen als ze Patsy Klein's I Fall to Pieces ten gehore brengt. peace. Mexico Americano van Los Fabulocos met als gast Kit Ramos. Hard-Hearted Woman werd tientallen malen door bekende artiesten gecoverd, maar behaalde geen hitnotering in Nederland of België. Voorbeelden zijn de Everly Brothers, Jack Clement, George Jones, Marty Robbins, Chet Atkins, Johnny Russell, Tina Turner, Hank Williams III en de Nederlandse zangeres Lana Wolff. Er kan de uitvoering van Texas Lone Star aan toegevoegd worden. De cover van deze week. A long time forgotten dream that just fell by the way. The good life he promised ain't what she's living today. Oh, but she never complains about the bad times, the bad things he's done. sweetest things about the good times they've had, all the good times come. But she's a good hearted woman in love with a good time and man who loves him in spite of his will. pass through this world hand in hand. That good hearted woman, loving a good time man. Well, he likes the nightlife and the bright lights and good time friends. When the party's all over, she welcomes again. Lord knows she don't understand him. She does the best that she can. That good-hearted woman loving a good-timing man. Well, she's a good-hearted woman in love with good time. that she Goodbye Charlie Brown van de Texaanse zangeres Terry Hendricks.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 Contrabanditas hebben Kimmy Rhodes en Willie Nelson elkaar gevonden. Real Country. tossing and fighting. I've been loving and dying for years. Contrabandistas drinking tequila. Drink up, we have nothing to fear. flying, risking. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Ook vandaag weer aandacht aan het verleden. Piper's Mill is een vrolijk werkje van Lucille Starr en Sylvia Thijssen. Onlangs is Linda Ronstadt 70 geworden. Helaas kan ze niet meer zingen door de ziekte van Parkinson. Ontzettend jammer, zeker als je naar een song als Carmelita luistert. Zo mooi. José Cuervo werd de enige nummer 1 hit voor Dottie West's dochter Shelley. We schrijven 1983. mistakes like we are do. I listen to Crossroads, Kees Dehan. Crossroads. Nummer 1 country hit. I shoot out the lights? Did I dance on the bar? Did I start any fight? Now wait a minute, things don't look too familiar. And who is this cowboy who's sleeping beside me? Well, he's awful cute, but how'd I get his shirt on? I had too much tequila last night. Oh, Jose Cuervo, you are a friend of mine. I'd like to drink you with a little salt and lime. Did I kiss all the cowboys? Did I shoot out the lights? Did I dance on the bar? Did I start a fire? Back to the Future. We verlaten Mexico. Adios Mexico. Joe King Carrasco. Als ik het goed weet komt Jason Hurton en de Reformed uit de staat Texas. Met Sweet Summer Air brengen ze ons in de juiste stemming. Small town affair, sweet summer air. Well, I don't know, but I wish you were here with your pretty smile. simple way guitar tunes. Everybody singing along and dancing in the room. Well, I look up and see you standing there, prettier than ever with your curly dark hair. Well, I smile at you, next thing I know, you're smiling back at me. It's everything in this whole with the good Lord willing, it's happiness we'll have. Well, I've got you and you got me and all of our friends and family. It's everything in this whole world that I could ever need. It's the 4th of July, fireworks in the sky, and somehow I know it's gonna be a good night. Het is tijd om afscheid te nemen en Paulette Carlson, de gewezen zangeres van Highway 101, herinnert mij daaraan in It's About Time.